Hij heeft wel eerder een verklaring afgelegd over de moord op zijn zus Lois. Ook in die zaak is hij verdachte. Els Borst werd begin 2014 met messteken om het leven gebracht in de garage bij haar huis in Beeldhoven. De NS en de spoorwegvakbonden hebben vanmiddag spoedoverleg over de veiligheid van het NS-personeel. Aanleiding is de steekpartij gisteravond in een trein van Heerlen naar Duitsland. Een Duitse conducteur raakte gewond toen hij werd neergestoken door een zwaardrijder. De vakbonden vinden dat de maat nu vol is. Vorig jaar zijn afspraken gemaakt om na tien uur s'avonds en op risicotrajecten een tweede conducteur te laten meerijden. Die extra conducteurs zijn er nog steeds niet. In Moergestel is een busje met drugsafval en een afvoersysteem ontdekt. In het voertuig was een tank gemonteerd met duizend liter vloeistof. De tank was aangesloten op een buizensysteem dat via een wielkast naar buiten kwam. Op die manier kon al rijdend afval worden geloosd. Het busje was geparkeerd in een woonwijk van Moergestel. Agenten gingen een kijkje nemen omdat het bij het busje sterk naar anijs rook. In Moerdijk is geschrokken gereageerd op het nieuws dat er bij Shell maandenlang gas weglekte. Dat kon gebeuren doordat bij reparatie een afsluitklep open was blijven staan. Daardoor kon elke dag 380 kilo van het giftige ethyleenoxide ontsnappen. In totaal lekte er ruim 25 ton. Volgens Shell zijn er geen schadelijke hoeveelheden gemeten. Bovendien ontsnapte het gas op een hoogte van 25 meter en verdunt het in de buitenlucht snel. De burgemeester van Moerdijk wil een onafhankelijk onderzoek naar het lek. Het weer, bijna overal regen. In de loop van de middag geleidelijk droog en mogelijk in het noorden wat zon. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam staat tussen Schiphol en Dorp 4 kilometer door een ongeluk.